Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De VS hoopt afspraken met Hamas te kunnen maken over een gevechtspauze om gijzelaars vrij te laten. Een hoge Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat er indirect contact met Hamas is. De VS hoopt dat een significante pauze in het conflict tot vrijlatingen kan leiden. Er wordt volgens de anonieme functionaris serieus en actief overgesproken, Maar concrete plannen zijn er nog niet. Daarnaast benadrukt hij ook dat er gesproken wordt over een veilige doorgang van buitenlanders uit Gaza. Volgens hem verloopt dat moeilijk, omdat Hamas geprobeerd zou hebben om gewonde strijders met deze groep mee te krijgen. Het Israëlische leger erkent dat een Israëlisch vliegtuig een ambulance heeft aangevallen... in de buurt van het Al-Shifa ziekenhuis in de Gazastrook. Volgens het leger zaten er Hamas-terroristen in. Een aantal Hamas-strijders zou om het leven zijn gekomen. Het Palestijnse Gezondheidsministerie, dat onder bewind staat van Hamas... zegt dat het ambulances met gewonden naar de grens met Egypte wilde sturen... toen de aanval plaatsvond. Het spreekt van tientallen slachtoffers. In Nepal zijn zeker 128 doden gevallen bij een aardbeving. Ook zijn er tientallen gewonden. De aardbeving vond plaats in het noordoosten van Nepal en had een kracht van 6,4. Trillingen waren ook veel zuidelijker te voelen, tot in de Indiase hoofdstad New Delhi. In Sneek is de afgelopen avond een eh, persoon gewond geraakt bij een mogelijke steekpartij. In het AZC in de stad werd een persoon met verwondingen in het gezicht aangetroffen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten konden ook een verdachte aanhouden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niets bekendgemaakt over de identiteit van het slachtoffer of de verdachte. Het weer. Vannacht klaart het land inwaarts op.